7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VND wil zes maanden lang ruim de helft minder huur betalen. Daarover praat het Warenhuis nu met de verhuurders. In die zes maanden wil VND een nieuwe strategie ontwikkelen om weer levensvatbaar te worden. De verhuurders staan er wel willend tegenover, maar vragen wel wat terug. Zoals het recht om de beste plekken in de winkel te verhuren aan andere partijen. Ook wordt er gepraat over een extra investering van V&D-eigenaar Sun Capital. Vanmiddag zaten ook de vakbonden aan tafel. Die zijn teleurgesteld over de uitkomst. Ze zeggen dat V&D vasthoudt aan de voorgenomen loonsverlaging zonder garanties te bieden. De Jordaanse luchtmacht gaat door met zijn aanvallen op islamitische staat. De afgelopen drie dagen heeft Jordanië naar eigen zeggen 56 doelen in Syrië gebombardeerd. Waaronder logistieke knooppunten, wapenopslagplaatsen en schuilplaatsen van IS-strijders. Jordanië heeft de aanvallen opgeschroefd na de dood van een Jordaanse piloot die door IS levend werd verbrand. Bijna een vijfde van de luchtacties tegen IS in Syrië wordt nu uitgevoerd door Jordanië. De vermiste schipper van het omgeslagen schip in de Westerschelde is nog niet gevonden. Er is met sonarapparatuur naar hem gezocht, maar vergeefs. Morgen gaat de zoektocht verder met sonar en vanuit de lucht. Het schip sloeg donderdagavond om toen het werd geladen met zand. Een matroos en de vader van de schipper werden gered. De vader had acht uur in een luchtbel in het schip gezeten. AZ is in de eredivisie geklommen naar een gedeelde derde plaats. De Alkmaarders wonnen hun uitwedstrijd tegen FC Groningen met 4-2... en hebben daarmee Pek Zwolle gepasseerd in de ranglijst. AZ deelt de derde plaats met Feyenoord, dat Cambuur met 2-1 versloeg. Ajax won vanmiddag in Deventer met 2-1 van Go Ahead Eagles... en Willem II versloeg op eigen veld Heracles met 3-0.